Uur. Freddy van Tijn met het NOS-journaal. Rond deze tijd begint de persconferentie van scheidend fractieleider Bram van Ooyek van GroenLinks en zijn opvolger Jesse Klaver. De partij heeft bekendgemaakt dat van Ooyek per direct zijn functie neerlegt als fractieleider. Van Ooyek was fractieleider van GroenLinks sinds eind 2012. In Nepal is opnieuw een forse aardbeving geweest, gevolgd door enkele flinke naschokken. Volgens de eerste berichten zijn daarbij vier mensen omgekomen. De nieuwe beving was zo'n 100 kilometer ten oosten van Kathmandu, maar werd tot in de hoofdstad gevoeld. Dat leidde daar tot paniek. Door de beving van 2,5 week geleden zijn al ruim 8000 doden gevallen en 18.000 gewonden. Supermarktketen Ahold heeft bevestigd dat met Deleuze wordt gesproken over een overname van de Belgische concurrent. Gisteren waren daar al geruchten over. Tien jaar geleden mislukte een poging om samen te gaan. Analisten denken dat een fusie nu meer kans maakt. De huidige topman van Deleuze is voor het eerst niet iemand uit de familie achter het bedrijf, maar een Nederlander. In Bangladesh is voor de derde keer deze maand een blogger vermoord die kritiek had op de islam. Eind februari werd in de hoofdstad Dhaka iemand vermoord en in maart werd ook een blogger op straat doodgestoken, ook omdat hij kritiek had op de islam. Volgens de Europese inspectiediensten wegverkeer is er in de afgelopen jaren zoveel bezuinigd op de controle op het vrachtverkeer dat de veiligheid in het geding is. De Nederlandse inspectie zegt in het AD dat het aantal inspecteurs met drie kwart is verminderd. Daardoor kunnen transporteurs volop zoemelen met de rij- en rusttijden. Ook blijft slecht onderhoud van hun wagens vaak ongestraft. Vooral transportbedrijven uit Midden- en Oost-Europa gaan vaak in de fout. Het weer, er is veel bewolking en plaatselijk een bui. In het zuiden is het droog. Vanmiddag kan in het westen wat vaker de zon doorkomen. Het noorden houdt kans op een bui. Het wordt van 15 graden in het noorden tot 21 graden in Limburg.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 day this love was never easy. But something's faded inside of your heart, so you're crusading to tear us apart. It's clear now, I know you're gonna leave me. So disappear now, I won't this world. refuge. Uh, Cries well.